Christian Nachtegaal met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump een inval heeft gedaan bij zijn advocaat, Michael Cohen. Volgens Trump is de FBI bezig met een heksenjacht. Volgens de New York Times is de inlichtingendienst op zoek naar documenten over pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou haar 130.000 dollar betaald hebben om haar seksuele contact met Trump stil te houden. De FBI kreeg het huiszoekingsbevel dankzij Robert Mueller... die onderzoek doet naar mogelijke inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Mueller en zijn team zijn zwaar bevooroordeeld, zei Trump in een reactie. In Casablanca is het proces begonnen tegen Nasser Zafsafi... de leider van de protestbeweging in de RIF in Noord-Marokko. Zafsafi is een van de 54 kopstukken die terechtstaan. In 2016 brak een golf van demonstraties uit in de RIF... van mensen die betere leefomstandigheden... en minder discriminatie door de regering eisen. Safsafi zit al tien maanden vast, naar eigen zeggen geïsoleerd. De schrijver van sommige van de grootste hits van Fleetwood Mac is uit de band gezet. Gitarist Lindsey Buckingham is ontslagen, meldt het muziektijdschrift Rolling Stone. Buckingham schreef en zong onder meer Go Your Own Way... Er zou ruzie zijn over de komende tournee. Binnen Fleetwood Mac komen al tientallen jaren met enige regelmaat ruzies voor. Buckingham wordt vervangen door Neil, Phil, Neil Finn van Crowded House... en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van Tom Petty. Het museum Singer Laren krijgt een groot aantal schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de grondlegger van de Blokkerwinkels. Het gaat om zo'n 100 schilderijen van Nederlandse schilders van rond 1900. Om ze te exposeren moet wel een nieuwe vleugel gebouwd worden en ook dat betaalt Blokker. De Nardin-collectie, zoals de verzameling heet, is vanaf eind 2020 te zien. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Overdag neemt geleidelijk vanuit het zuiden de kans op regen toe.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 kerst op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes those days are gone.